Een ruime meerderheid stemde gisteravond in Utrecht tegen een motie... waarin de Kamerfractie werd opgeroepen om tegen het plan te stemmen. PvdA-leider Bos deed een dringend beroep op de leden om akkoord te gaan met het kabinetsplan dat hij solidair, sociaal en noodzakelijk noemde. Veel leden waren er niet van overtuigd dat in het kabinetsplan de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Maar met name staatssecretaris Kleinsma, die het plan samen met CDA-minister Donner opstelde, kreeg de handen op elkaar. Het besluit van de ledenraad is niet bindend, maar weegt bij de Kamerfractie wel zwaar mee. In Maleisië zijn mogelijk 22 kinderen verdronken in een rivier. De kinderen waren in het noorden van het land op schoolreisje toen een brug boven de rivier instortte. Mogelijk was de groep op de brug aan het springen. De kinderen zijn allemaal jonger dan 13. Er is een grote actie op touw gezet waar zo'n 300 hulpverleners aan meedoen. Er is tot nu toe één lichaam gevonden. Twee weken geleden werd de brug nog vervangen omdat ook de vorige was ingestort. De veiling van de inboedel van de Entertainment Group heeft 525.000 euro opgebracht, zegt het veilinghuis BVA Auctions. Bijna 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van de Entertainment Group... en op enkele gouden en platina platen van onder andere Marco Borsato en Guus Meeuwis. De internetveiling begon vrijdag en duurde tot gisteravond. De opbrengst is bij lange na niet genoeg om de schuldenlast van de entertainmentgroep af te lossen. Het bedrijf van Borsato ging eind september failliet met een miljoenenschuld. Het weer, het is droog, kans op mist, een graad of 9 is het.